Drie uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Voor de kust van Suriname is voor de derde keer dit jaar een grote olievondst gedaan. Dat heeft de Amerikaanse oliemaatschappij Apache bekendgemaakt, melden Surinaamse media. Volgens De Ware Tijd sprak Apache-topman John Christman... van de beste bron die tot nu toe is aangeboord. De vondst wordt gezien als een grote opsteker voor de Surinamers... en voor de pas aangetreden nieuwe regering onder leiding van premier Santoki kan internationale investeerders en bedrijven het vertrouwen geven om in Suriname te investeren. Apache zoekt sinds 2015 naar olie bij Suriname. En ook dit keer werd de olie gevonden in blok 58, een gebied van 1,4 miljoen hectare in Surinaamse wateren. Amnesty International vraagt aandacht voor de bijna 2000 Jezidi-kinderen... die na hun ontvoering door IS terugkeerden naar hun familie. De kinderen zijn lichamelijk en geestelijk zwaar beschadigd, concludeert Amnesty na gesprekken met slachtoffers en artsen. In 2014 vielen IS-terroristen de Iraakse stad Sinjar binnen... waarna honderdduizenden Jezidis de bergen in vluchtten. De slachtoffers zouden zich snel in andere landen moeten kunnen vestigen, schrijft Amnesty. De burgemeesters van Breda en Tilburg zijn blij met het besluit van het Veiligheidsberaad... om lokaal te kunnen experimenteren met coronamaatregelen. Burgemeester De Pla van Breda wil al langer lokale maatregelen kunnen nemen... Onder meer omdat zijn stad dicht tegen coronabrandhaard Antwerpen aan ligt. Het Veiligheidsberaad kondigde gisteravond aan dat lokale experimenten met coronamaatregelen mogelijk worden. Joël Veldman vertrekt bij Ajax. Hij gaat naar Brighton en Hove Albion. De verdediger tekende voor drie jaar bij de Engelse club... die afgelopen seizoen in de Premier League 15e werd. De 28-jarige Veldman had nog een contract voor één jaar in Amsterdam... Hij debuteerde in 2012 in het eerste elftal. Het weer, vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Er kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag droog en zonnig wordt het 23 tot 27 graden.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 106.9 ZFN can say 106.9. Dit is ZFM. Activate. ZFM. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, I feel it coming. I feel it coming, I feel it coming.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 say Zet je radio op pole position. ZFM. It's a classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me have I gone insane? talking to myself, but I don't know what to say, cause you tell me it's too late Hearts are made to bend Baby, please don't let me break it I knew I should've stayed Cause now you're moving on And I don't know what to say Cause you 9, Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...